Ik dacht toch steeds weer achter dat ik de goede keuze heb gemaakt. Want jij bent nog steeds alles in mijn leven. In mijn leven. Nog altijd zit je trouw op mij te wachten, al wordt het vaak voor jou heel erg laat. Jij hebt toen niet voor niets je woord gegeven. Beurt me op als ik het niet zie zitten. Je bent voor mij het zonnetje in huis. En ook met goud ben jij niet te betalen. Ik zou je niet meer kunnen missen. Geen maand, nee, geen week, zelfs geen dag. Ik ben blij. maar eens heel goed in mijn ogen. Die hebben jou nog nooit bedrogen. Ik hoor bij jou wat ik je zeggen wil. Dat wil je heel graag van me horen. Als het slechts maar een paar woorden. Ik hou